der Linde met het NOS-journaal. Bij een terreuraanval op een ziekenhuis in Congo zijn gisteravond zeker 17 mensen vermoord. Dat zegt het regeringsleger tegen persbureau AP. Een islamitische terreurgroep heeft 11 vrouwen en 6 mannen gedood. Tegelijk werd ook een dorp in de buurt aangevallen. Over doden en gewonden daar is nog niets bekend. De aanval was in het oosten van Congo. Daar vechten gewapende groepen al jaren om gebied en grondstoffen. De terreurgroep ADF zwoer enkele jaren geleden trouw aan islamitische staat. Iran zegt dat het beslag heeft gelegd op een olietanker in de straat van Hormuz. Er zou een illegale vracht aan boord zijn. Staatsmedia geven geen verdere details. De tanker was op weg van de Verenigde Arabische Emiraten naar Singapore. Niet lang na vertrek werd het contact verloren en zette de tanker koers richting Iran. Het schip zou met drie kleine boten zijn aangevallen. Het is meer dan een jaar geleden dat Iran een schip in beslag heeft genomen in de strategische zeestraat. Ondanks het protest langs de A2 in Limburg liggen de werkzaamheden op schema, zegt Rijkswaterstaat. Vanwege een verbreding van de snelweg worden bij Echt en Born twee viaducten gesloopt en meerdere bomen gekapt. Om dat tegen te houden zijn actievoerders in bomen geklommen. De A2 in Limburg is vanwege de werkzaamheden tot zeker tot maandagochtend vroeg dicht. Femke Kok heeft een Nederlands record geschaatst op de 500 meter in Salt Lake City. Ze reed 0,35 seconden sneller dan het vorige record dat ook op haar naam stond. Jutta Leerdam werd vijfde. Bij de mannen begon het internationaal schaatsseizoen met een teleurstelling voor Jenning de Bo. In maart nam hij nog de wereldtitel over van Jordan Stols, maar vandaag werd hij tiende op de 500 meter. Het weer bewolkt met af en toe regen. Morgen begint de dag ook met regen, maar later klaart het op vanuit het noorden.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 Working out. ae, ae, ae, ae, ae, ae, ae, ae, ae, ae, ae, ae, ae, ae, ae, ae, ae, ae, ae, Global House Vibes, hosted by DJ Malzo. Mera DJ, dile a ella que me lo ponga para atrás me de respalda Y'all ready for this? I'm not so systematic. It's just that I'm an addict Oh, fool, so cool. I'm not so systematic. It's just that I'm an addict Taking it back, taking it back, taking it back to. Nothing when I wanna hold you. Never ever should have told you you're my own girl. Old fool, so cool. I'm nothing when I wanna hold you ever should have told you you're my own. Taking it back, taking it back, taking it back. Old oh, who's so cool. by DJ Malzo. travel down this road. Lord, keep me, keep me from all evil. Lord, keep me as I travel down this road. Keep me, keep me from all evil. Lord, would you keep me as I travel down? I travel down this road. tempo, but don't hurry it. Push the tempo. Yo, push the tempo, but don't hurry it. Push the tempo. Yo, push the tempo, but don't hurry it. Push the tempo. Yo, push the tempo. One, two, fucking one up.